Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de gevangenis in Heer Hugo Waard is vanochtend een gedetineerde dood in zijn cel gevonden. Dat bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een arts probeert vandaag de doodsoorzaak vast te stellen. Als dat een niet-natuurlijke oorzaak is, volgt een uitgebreider onderzoek dat dagen kan gaan duren. Bij de Grieks-Macedonische grens hebben honderden migranten geprobeerd de hekken omver te duwen. Ze willen doorreizen naar West- en Noord-Europa, maar Macedonië sloot een paar dagen geleden de grens. De politie heeft traangas ingezet om te voorkomen dat mensen toch de grens over gaan steken. Al meer dan een week staan aan de Griekse kant van de grens duizenden mensen te wachten. De gemeente Den Haag heeft niet fout gehandeld door een weigerambtenaar te ontslaan. Dat zegt de Centrale Raad van Beroep. De man werd ontslagen omdat hij geen homo's wilde trouwen. Hij werkte al jaren bij de gemeente Den Haag toen die in 2007 met nieuw beleid kwam om de acceptatie van homo's te vergroten. Dat geldt alleen voor nieuwe ambtenaren, maar omdat deze ambtenaar zich in een interview profileerde als weigerambtenaar, werd hij toch ontslagen. Op de Veluwe is anderhalve week geleden een goudjakhals gezien. Het dier werd volgens de Universiteit van Wageningen gezien op camerabeelden. Normaal gesproken leeft de goudjakhals veel zuidelijker, maar de laatste jaren verplaatst het dier zich steeds meer naar West-Europa. Frankrijk wil internationaal spoedoverleg over de bestandsschendingen in Syrië. Het bestand ging vrijdagnacht in, maar de Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Syrische gebieden die in handen zijn van gematigde rebellen zijn aangevallen. De Syrische oppositie ziet door de schendingen geen mogelijkheid om het vredesoverleg te hervatten.